Amber met het NOS-journaal. De Nederlandse staat loopt 10 miljard euro mis... doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten in belastingparadijzen. Dat zegt oud field Jan van Koningsveld in Nieuwsuur. Uit zijn onderzoek blijkt dat vermogende Nederlanders 129 miljard euro hebben gestald in brievenbusfirma's in landen als de Maagde-eilanden, Seychellen en Cayman-eilanden. Het gebruik van deze offshore vennootschappen is ook een bekende manier voor criminelen om geld weg te sluizen of te witwassen. De Verenigde Staten, Japan en tien andere landen rond de Stille Oceaan hebben een nieuw handelsverdrag gesloten. Met het Trans-Pacific Partnership worden de importtarieven voor honderden producten verlaagd. Daarnaast zijn er gezamenlijke standaarden ontwikkeld waar producten aan moeten voldoen. Zo moet het makkelijker worden voor de landen om handel met elkaar te drijven. 40% van de wereldeconomie wordt door het verdrag beïnvloed. De deal wordt nu al gezien als een van de grootste prestaties van de Amerikaanse president Obama. Het congres moet het nog wel goedkeuren. De topman van KLM is geschokt door het geweld van medewerkers bij het hoofdkantoor van Air France. Hij noemt het onacceptabel. Tientallen boze medewerkers drongen vanochtend het hoofdkantoor in Parijs binnen. Het hoofd van Air France werd door de betogers belaagd. De medewerkers zijn boos omdat volgens de bonden Air France op het punt staat om 2900 banen te schrappen. Een van de hoofdverdachten in de Haagse jihadzaak komt vrij. Oussama C. is 19 en wordt verdacht van ronselen, opruiing en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Hij wordt gezien als de geestelijk leider van de groep. C. zat al 14 maanden in de cel. Volgens de rechter is er geen reden om hem langer vast te houden. In de bunker in Amsterdam staan in totaal 10 verdachten terecht in de Haagse jihadzaak. Het weer, de bewolking neemt toe en langs de kust valt wat regen. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond en vannacht regent het in het hele land. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Blarekum en Afrit Bunschoten 11 kilometer file. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Eembrugge 4 kilometer. 3 kilometer file op de A12 Utrecht Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. A13 Den Haag richting Rotterdam door een ongeluk bij Delft Noord 4 kilometer. De weg is weer vrij. En richting Gouda op de A20 tussen Knopentebrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. A27 Utrecht Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer file.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 quando parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai dovi. Papà l'americano. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga vedi ai love you, come da bocca vedi chi ti va bene.